Funk Night. Jongen, jongen, wat zijn we weer populair. Vijf minuten reclame alles bij elkaar, vijf en een halve zelfs. Nou ja, goed, het is dan ook een zeer populaire show, hoop ik. Tot 7 uur is dit. Het ritme van de stad. Nigel en weer nog bedankt. Dit is tot 7 uur langs van de WEM Funk Night. you know the score. Blast, show them what jump rate is for. dit is meneer Jonathan Butler. Overflowing. Dan hou je Airplay, Midnight Star, LL Cool J, The Circle City Band, Autumn Chains, UK Players, Tom Brown en de Cool Notes. In het eerste uur, daarna nog een heel uur langs de Funk Night. Tot 7 uur dus. Drive Me Insane was dat. Anderhalve voor half zes. Funky bij Langs HTWM. Dit is Midnight Star. Hier is Victory. I break it like a bottle of green gold and Molson. You ain't a real rhymer, you look like an actress. How you gonna sleep on me, Holmes? Do I look like a mattress? Am I that old? Do I walk like Grady? I'm 150 proof, Smirnoff is only 80. Don't you ever try to rock my house. I'm a real cool cat, know what I'm saying, Mickey Mouse? The poetry specialist, so take a dose of this. Now think about it. Can you really come close to this? Your soft as powder, weak as a Calvin cooler, ugly as work shoes, messing with the ruler, the ultimate writer, reciter, and deaf entertainer. I work myself harder than a boxer's trainer. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. I said, clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody. And everybody just clap your hands. You end up underneath my sneaker, your dog doodle. I'm watching you get weaker. You can't believe the skill and dexterity. LL Cool J, and the J is for Jeremy. So buff me. James Hard, the Earthquaker. That's right, my brother. You're going out like Saker. Screwed, chewed. So what's up, dude? One of my ballads to get your girlies in the mood. Sucker MCs really make me sick. I'm so bad. I can suck my own dick. If you go to your girl's house and I'm there already, don't go crazy, cause my name ain't Eddie. Rhyme so rough, it's like a course in trigonometry. When Einstein was talking, he was talking about me, the prince of the earth. And I'ma give birth to a rhyme so hard you look soft as a smurf. Giggling and wiggling, so how we going out? Lovely. And that's without a doubt. Clap your hands, everybody. And everybody just clap your hands. Come on, y'all hands, everybody. Yeah. And everybody just clap your hands. I said, clap your hands, everybody. Yeah. And everybody just clap your hands. Rappers are my servants, they serve me like an emperor. When I'm through, you need a nurse to take your temperature and cool you down. Cause you're cold as leftovers, not the ones on the table. I'm talking about rough rovers. You can't get over. What's my name, Goofy? You smoke, I'm no joke. So my brother, break out the loosies and take a pull. Cause the buck stops here. I get swift as a magician, wreck shit shit and disappear. Don't cross me or lose your loyalty. Till the prince of the rap court, I'm royalty. And it ain't no puzzle. It's a shame my rappers guzzle. Paragraphs I put together so I'll carry a muzzle. To shut them up and cut them up and make them be quiet. I'm a one man riot, so don't even try it. The prince of special tactics, plus I'm athletic. Before you play your hand, you better do some calisthenics. Jumping jack squats, push ups, the whole nine. Speak your piece, then I'ma go for mine. And I guarantee you, I'm gonna strike again. I recommend, my friend, you drop the pen and give in. Cop out to one rhyme, cause you're facing 10. I ain't Sidney Poitier, but we can do this again. I'm nice with mines, and I gotta admit it. You don't really wanna battle, why don't you just forget it? Clap your hands, everybody. Yo. And everybody just clap your hands. Yo. Clap your hands, everybody. Yo. And everybody just clap your hands. you're hard headed and you still don't understand, here's a little sample. <clears throat> My man. Hello. Takes everything you got. Pushing the broom. Sure would help a Cheers. Ja, die hoorde je. Die, uh, de leader van uh, die komische show uit de jaren 80. Die kroeg, je weet wel, in Boston. LL Cool J was aan clap your hands. En dit is een souvenir 1984, de Circle City Band. here is My Place. I've been watching you, and you've been watching me. Baby, let's go to my place. I've been watching you, and you've been watching me. I just want to savor your my beauty. My touch. My op vooruit gegaan wat computers betreft. 1984. Altum en Computer Touch was dat. Nieuw in de playlist. Niet nieuw, maar wel nieuw in de playlist is Change. Hier is Burns Me Up. 13,5 over half 6. We zijn al tot 7 uur met de beste funk, disco en funk. Disco en soul. Hierbij de funky natuurlijk dadelijk hoor je de UK-players. Hoorde ik iemand zeggen, het zijn natuurlijk de UK-players. And love's gonna get you. Let's get together any day and time. van eh, Get You. 8 voor 6, souvenir nu van Tom Brown. Tides High, komt in 1980. ik De tijd is high was dat. Een souvenir dus. En dit zijn de Cool Notes uit Groot-Brittannië. Luke. What you've done to me, inderdaad. Dadelijk het nieuws van 6 uur. En na 6 uur zijn we terug. We beginnen met Nuance en Love Ride. Tot dadelijk. Partyfly, de feestbakker van de Langstraat. Al 25 jaar een begrip in de regio. Omdat Henk en Abdel elke dag vers bakken, smaakt al het gebak extra feestelijk. De onafhankelijke keurmeesters van Foodbase hebben goud uitgedeeld... voor onze heerlijke halve solkoeken, progrestaart en rijstslagroomfly. Ook onze appeltaart en kersenslagroomschuimfly vielen in de prijzen. Valt er iets te vieren? Dan is Partyfly erbij. Met slagroomtaarten, petit fours en vlaaien. Ook met bedrijfslogo. Tracteren kan al vanaf 1 euro per persoon. Bestel gemakkelijk en snel op partyfly.nl. Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus huren? hop hop naar autohopper.nl. Genoeg bewegen is belangrijk, zeker in coronatijd. Want als we fit zijn, hebben we een betere weerstand. Bewegen is makkelijker dan je denkt. Ja, doe de switch! Ja, rustig maar. Ik ga bijvoorbeeld met de fiets naar de winkel in plaats van met de auto. Want meer bewegen draagt bij aan een goede weerstand. En je voelt je energieker. Doe ook de switch! Ja, dus ga voor meer gezonde tips naar doedeswitch.nl we zien je graag bij Autohopper van Amstelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864. Matrabike heeft meer dan 100 verschillende e-bikes uit voorraad leverbaar. Met kortingen tot wel 1300 euro. Nu al bij Matrabike de nieuwe collectie van 2022. Oer-Hollandse vongers e-bikes. Uit voorraad leverbaar. In de prijsklasse van 999 90 euro tot 2000 euro zijn onze Vongers e-bikes als beste getest in de nationale e-bikes test van het AD. Je zit altijd goed bij Matra Bike in Waalwijk met de beste e-bikes. Maak nu een proefrit bij Matra Bike, Gompenstraat 21 in Waalwijk of kijk op matrabike.nl. Wachten op een pakketje is vervelend. Helemaal als het pakketje nooit bezorgd wordt. Check daarom voordat u iets buiten de EU bestelt of uw aankoop zomaar ingevoerd mag worden. Want producten die schadelijk kunnen zijn voor u of anderen worden in beslag genomen. Wapens, maar ook namaakartikelen, planten en dierlijke producten zoals vlees en kaas. Benieuwd of uw bestelling ingevoerd mag worden? Ga naar douane.nl/slash aankopen. Nu bij Matrabike in Waalwijk de nieuwe 2022 collectie Vongers e-bikes. Vanaf 999 euro. Kijk op matrabike.nl. Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70plus. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. De Duitse ziekenhuizen kunnen in geval van nood geen Nederlandse COVID-19-patiënten overnemen... en dat is volgens IC-voorzitter Diederik Gommers een flinke streep door de rekening. Hij zegt in de EO-podcast Virusfeiten dat ook in Duitsland het aantal besmettingen flink oploopt... en er net als in Nederland een grote uitstroom van verpleegkundigen is. In december kunnen we er geen zorginfarct bij hebben en daarom is het belangrijk dat er nieuwe maatregelen zijn genomen, al dus Gommers. Op het partijcongres van D66 heeft leider Sigrid Kaag haar zorgen geuit over de Nederlandse verharding, de verruwing, de kunstmatige opgeklopte tegenstellingen en de agressie die daarmee gepaard gaat. Volgens haar is die ook veroorzaakt door de versplinterde politiek die de waan van de dag volgt. Kaag zegt dat die verkokering in de politiek kan leiden tot verlamming. Maar als de kabinetsformatie slaagt, is D66 volgens Kaag de enige progressieve partij die verantwoordelijkheid neemt voor het land. Op het Canarische eiland La Palma heeft de vulkaanuitbarsting voor de eerste doden gezorgd. Bijna acht weken na de eerste eruptie is in het zuiden het stoffelijk overschot van een 70-jarige man gevonden... die mogelijk is gestorven doordat het dak van zijn huis instortte. Hij wilde net als veel mensen nog even teruggaan om dierbare dingen of belangrijke papieren op te halen. Sinds de vulkaan uit de Combre Vieja-groep op 19 september uitbarstte, zijn ruim 1450 panden verwoest en 7000 mensen gevlucht. En na Leeuwarden hebben ook horecaondernemers in andere steden van het land aangekondigd zich niet te gaan houden aan de nieuwe sluitingstijd. Bij een rondgang van het ANP bleken kroegbazen en restauranthouders in onder andere Zwolle, Den Haag en Breda niet bereid om de zaak om 8 uur vanavond te sluiten. De ondernemers vinden het zwalkende beleid van het kabinet niet uit te leggen en ook het gebrek aan duidelijkheid over steunmaatregelen is een heikel punt. Het weer overwegend bewolkt met vanavond hier en daar regen. Tegen de nacht wordt het droog. Het koelt af naar 10 tot 7 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog bij 10 tot 12 graden. Tot zover het radionieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn... bezoekt de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk... Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Wil jij ook een vaste baan na een half jaar? Bij EU Roots, het uitzendbureau voor de regio Waalwijk en Tilburg, is dat onze missie. EU Roots is actief in in de logistiek, food- en productiebranche en zoekt toppers en aanpakkers voor een vaste baan. EU Roots is persoonlijk, daadkrachtig en heel snel. Wil jij morgen al aan de slag? Bel ons dan vandaag nog of kom langs op ons kantoor aan de Elsenweg 33A in Waalwijk. Kijk voor meer informatie op eu-roots.nl of bel ons direct op 0416 745 500. Mark van den Hoek, Langstraat FM. Night. give it up. Renee and en Angela en Rise, een souvenir 1983 om 18 over 6. Terug naar de playlist. Hier is Dan McHenry bij Langs van de Funk Night. Hier is Scooter. ik hoor je hier nog links. En dat is ook in 1982. Zep Janet Jackson, Bobby Womack, Full Force, Glenn Jones en Leopard da Vinci en Louis 707. Hier bij Langs hem Funk Night. en to me nu. P.O.P. Pop Generation. 2 voor half 7. dat, zijn souvenir uit 1982. Plaything was dat. Funky belangstelling. langs En dit is links. Nee, links hadden we al gehad. Dit is Zep en Play Some Blues. Zes en half over half zeven. Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg. Na 7 uur natuurlijk. Jackson en Fast Girl was dat. Om 14 over half 7 hier bij Langs de Funk Night. Is het Bobby Womack? And whatever happened to the times?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 Eh, binnen. Peter Sterrenburg, die is zo dadelijk na het nieuws van 7 uur. Wat mij betreft, fijn weekend. Fijne week verder. En tot een andere keer weer. Hè. Doei! ideas start popping and locking or twisting, twerking, do the jerk and crumble, just doing something to get your booty back off. And it's been too long since your body felt bass, on your friends and fam all up in the place. Rock it out, baby, brother, with your ass coming out of the cover tonight, party, cause it feels like. 20, can we see clearly? I only see nobody dancing with me. Let's put an end to that. Bend it back, life like a one, two, might check for you. Make us smile, make the place full of laughter. Go party like before to the after party. So hit the dance, don't do what you do. Are we only gonna party? 5 december zendt langs